Uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft duizenden mensen in financiële onzekerheid gestort... door ze zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst te zetten. Dat meldt NRC. Wie op de lijst stond kon ineens toeslagen verliezen... of worden uitgesloten van een betalingsregeling. Verder was het bijna niet mogelijk om van de lijst af te komen... NRC baseert zich op een nog niet gepubliceerd onderzoek van een accountantsbureau in opdracht van het kabinet. Dat onderzoek ligt volgens de krant al weken op het ministerie van Financiën... maar is nog niet naar de Kamer gestuurd. In een vliegtuig op Schiphol is een echtpaar aangehouden... dat was ontsnapt uit een quarantainehotel... Het gaat om een Spaanse man en een Portugese vrouw die naar Spanje wilden vliegen. Hoe ze uit het beveiligde hotel in Bad Hoevendorp konden wegkomen is nog niet duidelijk. Het overtreden van de quarantaineplicht is een misdrijf, zegt de marechaussee. Het KNMI waarschuwt dat het vannacht glad kan zijn op de weg. In het zuidwesten kan het glad zijn door sneeuw en hagel. Ook op andere plekken kunnen natte wegen opvriezen en glad worden. Op veel plekken zijn strooiwagens ingezet. Afgelopen avond zijn al meerdere ongelukken gebeurd, vooral in de provincie Zuid-Holland. In Honslusdijk belandde een auto tijdens een hagelbui in een sloot... en op de A20 bij Maasland botsten twee auto's op elkaar. In de eredivisie werd afgelopen dag opvallend weinig gescoord. In de vijf wedstrijden die werden gespeeld werden maar vier doelpunten gemaakt. En dat is in bijna 30 jaar niet voorgekomen. Alleen in 1992 werden er nog minder goals gemaakt. Toen vielen er in februari in vijf wedstrijden drie doelpunten. De enige wedstrijd waar afgelopen dag meer dan één keer werd gescoord was Herenveen tegen PSV. Daar werd het 1-1. Het weer, het kan licht vriezen met lokaal kans op mist en dus ook gladheid. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af.